In Rusland hebben ze het over 63 doden. Het schoolgebouw staat in Donetsk, een van de regio's die wordt bezet door Rusland, vertelt mijn collega Gien Balduk. Daar zouden tijdens oud en nieuw honderden Russische gemobiliseerde militairen zich hebben verzameld. En ook kort voor dat het oud en nieuw was, om, om drie voor, om één voor... en op het hele uur zouden er HIMARS-raketten zijn ingeslagen, volgens ooggetuigen. En daar zijn eh, eh, in ieder geval veel slachtoffers bij gevallen. Je ziet ook op de beeld dat er weinig over is van het gebouw. En het is natuurlijk behoorlijk wonderlijk dat daar zoveel militairen bijeen waren gepakt, zo dicht bij het front. Let goed op als je gaat wintersporten. Want het kan door het warme weer hartstikke links zijn. Ligt weinig sneeuw en de sneeuw die er wel ligt is niet echt goed. De Nederlandse skivereniging heeft wel wat tips. Zorg gewoon dat je gecontroleerd eh, naar beneden skiet. Eh, bijvoorbeeld het remmen eh, duurt nou eenmaal wat langer op de, wat mindere sneeuw... omdat dat het in, in verse, net gevallen sneeuw is. dus zorg ervoor dat je altijd in onder, ja, jezelf onder controle houdt... en houd rekening met anderen. Skiers en snowboarders moeten vooral in Oostenrijk en Zwitserland goed uitkijken. In de buurt van Basel werd het gisteren 20,2 graden. Nooit eerder was het daar zo warm in deze tijd van het jaar. The weekend begint hartstikke lekker aan 2023. Dit nummer van hem is nu het meest gestreamde nummer op Spotify ooit. Blinding Lights was dat. Het nummer is meer dan 3,3 miljard keer beluisterd. Daarmee heeft het Shape of You van Ed Sheeran verslagen. Hij had het record bijna 4,5 jaar op zijn naam staan. Het weer, vooral in het zuiden en oosten wat regen. Later klaart het op. Morgen eerst zonnig, later weer wolken.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 Mistletoe every cowboy tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas beer be drained. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Ooh, you will get that sentimental feeling when you hear the Christmas tree.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 Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn het er 63. Oekraïne meldt 400 doden. In de Haagse S-kamp geldt een samenscholingsverbod... vanwege aanhoudende onrust na een steekincident. Vorige week werd een jongen van 15 neergestoken in een avondwinkel. Voetbalfans trekken langs de baan van de Braziliaanse voetballegende Pelé. De kist staat op de middenstip van het stadion in Santos, waar Pelé speelde. Morgen wordt hij na een ereronde door de stad bijgezet in het familiegraf. Het weer. Eerst buien, later weer opklaringen. Morgen in de ochtend zon, later regen en een graad of acht.